Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Milieudefensie stapt naar de Hoge Raad in de zaak tegen Shell. Ze willen het bedrijf dwingen om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. In mei 2021 ging de rechtbank in Den Haag met deze eis mee... maar het gerechtshof in Den Haag vernietigde dit besluit afgelopen november. Het Hof vond wel dat bedrijven als Shell zich moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan... maar wilde daar geen percentage aan koppelen. In cassatie wordt de zaak niet helemaal opnieuw behandeld... maar de Hoge Raad beoordeelt of het recht goed is toegepast. Bij de ontmoeting tussen de koning van Jordanië en president Trump... heeft koning Abdullah zich opnieuw uitgesproken tegen het plan... om Palestijnen uit Gaza weg te sturen. Trump wil hem verplaatsen naar Jordanië en Egypte. Maar Abdullah wil dat de Gazastrook wordt opgebouwd... zonder de bevolking te verplaatsen en wil dat de humanitaire situatie in Gaza voor iedereen prioriteit is. Als de Amerikaanse regering hun grootste aidsbestrijdingsprogramma deels stopzet, zoals president Trump wil, zouden elke dag 220.000 mensen hun HIV-medicatie niet krijgen. Dat zeggen enkele anti-aids-organisaties, waaronder het AIDS-fonds. De organisaties noemen het besluit van Trump een catastrofe en levensbedreigend voor honderdduizenden mensen. PSV heeft de eerste wedstrijd in de tussenronde van de Champions League verloren van Juventus. In Turijn werd het 2-1. Er waren nog drie wedstrijden in de tussenronde vanavond. Manchester City en Real Madrid speelden gelijk met 2-2. Sporting uit Lissabon verloor van Borussia Dortmund met 0-3. En eerder op de avond versloeg Paris Saint-Germain Stade Brest met 0-3. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer, vannacht bewolkt met in het westen regen en in het noorden sneeuw. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Morgen gaat het in het noorden weer sneeuwen, bij temperaturen daar rond het vriespunt. In de rest van het land wat regen en 2 tot 6 graden.